Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Je mag definitief niet knallend het jaar uit. steek je wel vuurwerk af, dan ga je het nieuwe jaar in met een een boete van minimaal 100 euro. Want er komt een vuurwerkverbod, zegt minister Grapperhaus. Doe het niet. Je krijgt een forse douw, zoals dat eh, in de straattaal heet eh, van de strafrechter. Maar los daarvan, we doen het nu even niet om wel of niet vuurwerk. We doen het gewoon omdat de zorg heeft gezegd, doe ons dat nou even niet aan. De zorgmedewerkers denken dat het te druk wordt op de eerste hulp... als er behalve alle coronagevallen ook nog vuurwerkslachtoffers binnenkomen. Vuurwerkverkopers krijgen geld van het kabinet nu ze niks kunnen verkopen. En omdat ze al het vuurwerk nu een jaar veilig moeten opslaan. Daar wordt 40 miljoen euro voor vrijgemaakt. Voor de derde dag op rij is het aantal nieuwe coronabesmettingen gestegen. Afgelopen dag kregen 6109 mensen te horen dat ze corona hebben. Het zijn er ruim 450 meer dan gisteren. Ook de politie en het Openbaar Ministerie roepen op om niet op pedojacht te gaan. Dat deed minister Grapperhaus eerder vandaag ook al. De laatste tijd gaan er berichten rond over mensen die achter mogelijke kindermisbruikers aangaan. Daar hebben we de politie en rechters voor, zegt de minister. Twee weken geleden werd een man in Arnhem op straat mishandeld door zo'n groep pedojagers. Hij overleed later in het ziekenhuis. Als het meezit komen er over twee maanden proeven om weer evenementen met meer publiek te organiseren. Dat heeft staatssecretaris Keizer afgesproken met de bedrijven die evenementen organiseren. We hebben vanmorgen met de evenementenbranche gesproken en met ze ehm, vastgesteld dat wanneer de besmettingscijfers half januari op het niveau waakzaam zijn, dat er een aantal proeven plaats kunnen vinden. waar ehm, gaat het dan over? Dan gaat het bijvoorbeeld over bioscoopvoorstellingen met meer mensen, eh, concerten waar mensen zitten en voetbalwedstrijden. Dat lage risiconiveau is wel een belangrijke eis. Nu is het nog nergens in Nederland laag genoeg. Dan nog het weer. Op de meeste plekken is het droog vanavond, behalve in het zuidoosten. Vannacht koelt het af naar een graad of 8. Morgen wordt een grijze dag, wel meestal droog en een graad of 15. Zondag weer regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how we do it. Let's flip the crack, the old school This is how we do it.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 And people thought the music that he made was good. The little DJ and Paul was his name. He came up to money, this is what he said. You and OG are gonna make some cash. Sell a million records and we're making the dash. Oh, I'm buzzing the club. This is how we do it. Sounds central, dancing like nobody does. Never come back on an old school track. Friday night, this is how we do it. Vrijdag 13 november. Welkom, dit is Welkom in Zandvoort. Mijn naam is Walter Sands en ik ben nog tot 7 uur bij je. En eh, ja, we kunnen het gewoon weer doen, net als vorig jaar. We tellen gewoon af. Nog 296 dagen tot de Formule 1. Dus pak je veel vast. En eh, ja, terug naar het grote nieuws natuurlijk van deze week. En dat is niet die schildpad op zijn rug. Daar hebben we het later over. Nee, het gaat om de verjaardag van Mad About You van Hoeve ik? En na 20 jaar is Geike weer terug. En Geike heeft het liedje opnieuw ingezongen. Dat klinkt zo. En dat hoor je hier bij ZFM als eerste. Mad About You, de 2020 versie. Feel the vibe, feel the terror, feel the pain. It's driving me insane. I can't fake for God's sake. So am driving in the wrong lane? The trouble is my middle name But in the end I'm not too bad Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you?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 Mm-hmm. gone crazy. It makes no sense. There's only one voice that comes to your defense. And the jury is out, and your eyes search the room. And the only friendly face is all you need to see. Oh, if there's just one guy, just one guy who would lay you and I, it's hard to say it. It's hard to say it, but it's probably me. Mm-hmm. It's hard to say it. It's hard to say it. It's probably me. Oh, it's hard to say it. It's hard to say it, but it's probably. I would lay down my life for you. Oh, hey, hey, it's hard to say, it's hard to say, it. it's hard to say, it. it's hard to say. It. probably me. It's probably me. Probably me. Whoa, it's probably me. dat mooi of niet? Gregory Porter live bij de Polar Music Prize nee, 2017 was dat. En kijk dit ook even op eh, YouTube. Dan zie je Sting in de zaal zitten met de tranen in de ogen. Dat is echt prachtig om te zien. Goed, wat gaan we vandaag allemaal doen? Ik heb natuurlijk de, eh, de column van Tino Stijn. Dat is een tweede uur, ergens rond half zeven. Zometeen om half zes komt uh, Christel langs met Lisa uit Zandvoort. Ik heb de agenda voor Goedemorgen Zandvoort voor je. Een item van NH over de parkeerplaats op de Zuidboulevard. En nog veel meer. En vooral veel muziek. Femke Louise heeft vandaag een album uitgebracht. Angel en Dua Lipa hebben deze week een nummer uitgebracht. Dakota heb ik, Deus heb ik, de Bobby Blue Band en nog veel meer. En eh, ja, laten we vast met Angel beginnen. Straks in het tweede uur de samenwerking met Dua Lipa. Maar dit is eh, ja, haar grootste hit. Keren Een Franse plaat hier bij ZFM. Leuk. Het is eh, kwart over vijf hier in Zandvoort. J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser, crise après crise, j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression, tu te sens un peu seul, au monde c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. peur de perdre la tête en enfer, la suite ton verre Leuke Franse plaat. Ja, en dan hebben we op eh, donderdagochtend een nieuwe presentator hier bij, eh, bij ZFM, Jan Willem. En eh, het grappige is, ik heb nu een, een, een dingetje met Jan Willem. Hij draait een, een nieuwe plaat en ik draai dan het origineel. En gisteren draaide hij bijvoorbeeld van Jay-Z... Ain't No Love in the City. Maar ja, daar is natuurlijk een veel mooiere, lekkere, originele plaat van. Dat is deze. Die is van Bobby Blue Band. Eens kijken waar die volgende week mee komt. Maar deze heb ik in ieder geval te pakken. Bobby Blue met 'Eat No Love in the City. disco. Maar dan naar 2020. Dit was de nieuwe Kylie Minogue. Vorige week vrijdag uitgekomen. Toen hoorde je hem ook al bij ZFM. En eh, ja, leuk. Leuk. Leuk om te horen. Goed, bijna half zes. Ik ga zo eh, Christel bellen. Nog één plaat. En ik kijk naar buiten. Het is, eh, het is donker. Ik zie zelfs bij de overburen al kerstverlichting. Tijd voor een, een avondplaat. The Night Calls. Hier is Joe Kokker. En dan zometeen Christel met alles liefst uit Zandvoort. Night Calls. dat is zeker zo. Het is precies half zes. Het is al donker in Zandvoort. Christel, heb jij de kerstverlichting ook al aan? Nee, de kerstverlichting nog niet. Nee, ik, eh, ik, kijk hier naar buiten en ik zie, ik zie de lampjes al hoor. Ja, ja, er zijn ook al best wel veel mensen die al een kerstboom in huis eh, zetten, geloof ik. Ja. Dus eh, nou ja, bij, ons staat die nog niet. Nee. Maar ehm, het is wel, ja, je, je, merkt wel in deze tijd dat mensen toch denken van we gaan het een beetje gezellig maken natuurlijk. Dus, Absoluut, dus, Ja. Maar ik Leuk. dat de IJzerhandel Zandvoort, die begint 27 november met de kerstbomenverkoop. Oké. Normaal doen ze dat pas na Sinterklaas, maar die hebben het een weekje vervroegd. Oké, dat is over twee weken al veel, veel vragen ernaar. Ja, die hebben altijd, eh, doen altijd een leuk met de kerstman erbij en eh, een beetje een gezellig sfeertje. Dus ehm, dat is altijd wel een leuk momentje. Geef jij eh, met Liefde Zandvoort nu ook decoratieadvies? hoe wij in Zandvoort onze huis het mooi kunnen versieren. Nee, dat, doe, nee, dat doe ik niet aan. Nee, <laughs> Goed. maar, ik, kijk, eh, ik kijk op Liefst Zandvoort en ik zie inderdaad eh, allemaal eh, dingen die je nog wel kunt doen met de corona. En je heeft een heel mooi overzicht gemaakt met allemaal strandtenten die beachbarretjes open hebben. Ja, dat klopt inderdaad. Ehm, ik las volgens mij zelfs op het journaal of zo, of op de, ja, op, de, op, de, op de site van de NOS, er stond koffie eh, to go halen is het nieuwe uitje. Want ja, wat kan je nou nog veel eh, meer gaan doen, lekker wandelen en dan denk ik, hé, hey, nou, dan gaan we even daar koffie to go halen. Dus gelukkig zijn eh, vooral bij de vaste strandtenten natuurlijk wat barretjes open, dus bij Tijn, Beachclub nummer 5, ehm, de haven is nu ook mhm. open. En uh, Talassa. Talassa heeft er zelfs een hele apres-ski bar van gemaakt. Met uh, apres-ski muziek en sneeuw wat er valt. Ja. Dus eh, daar krijg je echt nou, een, leuk, een leuk sfeertje. En in Bloemendaal, uh, San Blas is open. En Parnassia helemaal aan het eind. Dus als je een lekkere wandeling wil maken, dan kan je nog helemaal lekker naar Parnassia lopen of zo. <laughs> En dan eh, daar even een koffietje <laughs> halen. en dan weer terug. ja, en, en, ik zag ook dat er veel initiatieven gewoon in het dorp zijn. Eh, ik zag bijvoorbeeld op Facebook Lauren Hardy beginnen voor met een traiteur-service. Die, die gaan met ophaaldingen beginnen. er zijn natuurlijk veel meer restaurants die ook gewoon waar je kunt afhalen of eh, dingen. Ja. Klopt, ja, er zijn best wel veel initiatieven ook voor, nog voor, voor gasten. Dat er bijvoorbeeld in de hotels ook, daar heb ik volgens mij vorige week al iets over gezegd, maar ook sommige hotels, Hotel Keur nu ook een samenwerking met een hotel uit Haarlem, dat je toch bij hun in het eh, restaurant nog lekker kan eten. En ehm, ja, zo zijn er wel, eh, worden er veel, veel initiatieven toch opgepakt om, ehm, om wat dingen door te laten gaan. Dus eh, wat dat betreft wel eh, positief eigenlijk, ja. En, en, vorige week, het was natuurlijk ontzettend mooi weer. Ik was, ik was niet in Zandvoort, ik, eh, ik was in mijn galerie in, in Bloemendaal. Maar ik kwam eh, terug en een uittocht uit Zandvoort. Het was, volgens mij was het heel erg druk, of niet? Ja, het is wel heel erg druk geweest. Het was natuurlijk een heel mooi weekend ook. Ja. Maar ja, ik denk wel dat het... Ehm, het was op het strand wel goed te doen, vond ik. Ik ben ook op het strand geweest, maar ja, ja. Mhm. ik zag iedereen wel goed verspreid en... Eh, het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen bij die, eh, bij die strandtenten blijft hangen. Je mag dan wel je koffie to go of iets halen, maar het moet je echt verderop opeten. Je moet niet daar op het terras eh, half gaan zitten of zo. Ja. Maar de toiletten zijn daar toch ook wel open tegen betaling. Dus dat is ook net even anders dan de vorige keer met die lockdown. En ehm, ja, het, ja, het was eh, overal in heel Nederland was het natuurlijk bizar druk. Het was in alle natuurgebieden, iedereen ging naar buiten, het was zulk mooi weer. En ja, er is ook niet zo heel veel te doen eh, dan, naar buiten te, te gaan. En eh, gelukkig is er op het strand heel veel ruimte. Dus ik, ik heb er hier zelf niet zo heel veel gemerkt dat het te druk was of zo. Nee, we hadden, we hadden vorige week in de uitzending van Goedemorgen Zandvoort hadden we de duinwachter Gerard eh, in de uitzending. Die zegt van ja, kom gewoon naar de, naar de waterlijn duinen. Er is eh, voldoende ruimte voor al die mensen. Maar alsjeblieft kom op de fiets of kom lopend of kom met de bus. Want er zijn maar kleine parkeerplaatsen en die zijn echt zo vol. En dan wordt het daar wel heel erg druk. Ja, want soms zeggen mensen ook wel... ja, bij die waterleidingduinen en al oh, wat de drukte daar bij die ingang... en eh, ook bij de andere ingang hoor, bij de ja. en zo. Ja. En, uh, maar goed, als je eenmaal het gebied in bent... en je gaat een beetje van de, nou, van de gebaande paden af... je mag natuurlijk lekker struinen door de duinen... ja, dan, dan eh, kan je die ruimte echt wel vinden. Maar het, het ja, het, het, het, komt natuurlijk allemaal bij elkaar bij die ingangen... en ehm, in- en uitgangen, maar... Ehm, ja, de, de, het gebied is zo groot dat je echt wel lekker eh, de, ruimte kan vinden daar. Dus eh, ja. ja. ik begreep van Gerard ook dat ze er inderdaad gewoon toezichthouders hebben staan... die dat een beetje in, op orde laten gaan. Dus eh, ja. Ja, en dan morgen ben je weer op ZFM, uh, Christel. Ja, klopt. dan Goedemorgen Zandvoort. Ja, klopt. Ik, ik hoor het van de collega's dat je inderdaad rond 20 voor 1 daar in de uitzending bent. Daar mag je weer alles vertellen over je blog... En eh, maar vertel vooral dat je gewoon elke vrijdagavond hier bij ons bent. Ja, dat zal ik zeker vertellen. Nee, het is ook wel leuk om, eh, ja, om weer even te vertellen waarom ik het allemaal begonnen ben en zo. en eh, heel leuk om, om dat weer even een keer te mogen doen. Dus, ehm, ja. Ik ga je voor luisteren. Ook al ken ik het verhaal. <laughs> ja, oké. Ik ga Summer Breeze draaien. Gewoon nog even terug naar de zomer. En spreek je volgende week weer. Tot dan. Ja, tot volgende week. Doeg. wonder in the evening on a Friday night. A little light shining through the window, let me know everything is house next door Dit is dan Summer Breeze van eh, El Giro en eh, George Benson samen. En eh, heel raar, mijn systeem gaf gewoon aan het nog een minuut door te gaan. Maar goed, prima dat hij al afgerond is. We gaan gewoon lekker muziek uit 1996 draaien. Skunk Nancy met Hedonism. Ken je die nog? Heel mooi, met dat mooie rustige nummer. Hier is die. 20 voor 6 hier bij ZFM. Met alleen de beste muziek en het geluid van Zandvoort al meer dan 30 jaar. you do van de originele cd-single heb ik ook nog eens 15 gulden voor betaald. Ja, en ik had het natuurlijk aan het begin al over het grote nieuws van deze week. ik? de Grand Prix en natuurlijk Trump. Vorige week hier om deze tijd zaten we nog eh, te kijken en te luisteren naar, eh, naar CNN... en eh, was de uitslag nog niet bekend. Het ging allemaal om Georgia. Maar inmiddels is bekend, Biden wordt dus president... En eh, ja, Trump is het daar niet mee eens. En ja, geweldig, die held die bij CNN continu maar door blijft gaan... Anderson Cooper, dat is die man met dat witte haar en die stekende blauwe ogen... die maakt een gegeven moment een vergelijking over Trump. Hij noemde hem een schildpad met obese die op zijn rug ligt. En eh, ja, nou, luister maar even. That is the president of the United States. That is the most powerful person in the world. And we see him like an obese turtle on his back... flailing in the hot sun, realizing his time is over. wasn't much of a plan I just started walking I had enough of this old town And nothing else to do It was one of those nights You wonder how nobody died We started talking you didn't come here to have fun, you said, well, I just came for you still love me? Do you feel the same? Do I have a chance of doing that old dance with someone I've been pushing away? And touch, we touch the soul, the very soul, the soul of what we were then. with the old schemes of shattered dreams lying on the floor affected me No more than sympathy My lies, you have heard them My stories you have laughed with My clothes you have torn weer een band eh, uit Volendam. Eh, ik heb het bij Jaap gehoord eh, in Alternative FM. Ik vind het erg leuk. ik heb ook van hem gehoord dat het inmiddels nog niet meer bestaat. Dat vind ik dan wel weer heel erg jammer. En daarvoor hoor je dus Deus. Ja, dan heb ik hier het programmablad voor Goedemorgen Zandvoort voor me. En ik kijk toch en ik geloof mijn eigen ogen niet. Morgen om iets na 12, nee, iets na 11 hebben ze, bellen ze gewoon met Sinterklaas. En het telefoonnummer van Sinterklaas staat op het programmablad. Ja, nou, ik ga het niet doen. Maar Jongen, jongen, ik heb gewoon het nummer van Sinterklaas hier. Goed, nog vijf minuten en dan eh, is dit uur afgelopen. Ik ga een, uh, eh, plaat Soldier of Love. Kennen we allemaal van Sade. En daar is natuurlijk ook weer een nieuwe versie van gemaakt. Ehm, even wennen, maar ik vind hem wel mooi. Hij duurt eh, meer dan zes minuten, dus dat gaan we niet helemaal halen. Maar de laatste vijf minuten zijn voor Sade en uh, Prohuzek, zo heet die rapper die meedoet. Daarna hoor ik je weer even het nieuws en dan ben ik weer terug. En dan gaan we natuurlijk beginnen met Feline, met Alleen. Let's do this. Come on. Pink Floyd. Barefoot in the sand with a canteen of water. water. Cause I'm in love with your daughter. daughter. Mr. President, please don't send me out. Send me Cause out. this full metal jacket about to take me out. I got the ammunition, but I'd rather be at home. Sitting on my throne instead of being in this war zone. War Nobody zone. knows how it feels to have your heart broke. Uh. And I ain't trying to find out just to let you know. Let now, you know. if I go AWOL, then I'm stranded. Treated like an empty handed bandit. And I don't understand it. Stand I'm on the run cause I'm the soldier of love hope to see you soon before I catch one. I've lost the use of my heart, but I'm still alive. Still looking for the light. paradise. paradise. My reflection in the water said it was worth the fight. Worth the now fight. everybody wants to go to heaven, yeah. But nobody wants to die. Oh no, I'm a soldier of love. I will fight for anything in this world, especially for you and I.